Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn honderden boetes uitgeschreven sinds er nieuwe coronaregels gelden. Het bonnenboekje is er afgelopen weekend 435 keer bijgepakt, zegt de politie tegen 1 Vandaag. De boodschap van de, van de overheid is, is duidelijk en daar pakken wij als politie eh, een stap mee naar voren. En wij zullen daar waar nodig ook gewoon optreden om in ieder geval een eind te maken aan, eh, aan gevaarlijke situaties voor de gezondheid. De boetes waren vooral voor mensen die geen anderhalve meter afstand hielden, die met meer dan vier of die toch drank bij zich hadden s'avonds op straat. Afgelopen zomer werd er vooral gewaarschuwd en niet beboet. Die waarschuwingen zijn er nog steeds, maar er is wel een grens. Aan eerste instantie mensen een beroep te laten doen op hun gezonde verstand. Maar als dat niet werkt, ja, dan is er, eh, is er vervolgens een sanctie staat erop. En dat kan, eh, dat kan variëren. Eh, maar tijd, het tijd om daar heel lang over te blijven praten is wel voorbij. dan gaan we gewoon aan kant Vanaf vandaag kunnen piloten en stewardessen van KLM zich opnieuw aanmelden voor een vertrekregeling. Is niet voor het eerst. In de zomer vroeg de vliegmaatschappij al wie er bereid is om voor een extra bonus uniform en sjaaltje in te leveren. Maar toen zijn er niet genoeg mensen vertrokken. In Amsterdam zijn ruim duizend gestolen kledingstukken gevonden. Agenten volgden drie winkeldieven naar huis nadat een bewaker alarm sloeg. De vrouwen gingen er in ruim anderhalf uur met 160 gestolen kledingstukken vandoor. Het al is opgepakt. De tweede coronagolf zorgt ook voor de terugkeer van de corona-helikopter... die speciaal wordt ingezet om patiënten te verhuizen uit drukke ziekenhuizen... naar ziekenhuizen waar wat meer plek is. Dit is een van de piloten. Ja, dat komt omdat de nood nu zo hoog is. Wij stonden in het, eh, in het plan geschreven alleen als laatste eh, redmiddel. De nood is intussen zo hoog dat de, reguliere ambulance en de mobiele intensive auto's al eh, volledig in, ingezet zijn. Er liggen nu meer dan 1700 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 379 op de intensive care. Het weer, het koelt vanavond af naar zo'n 10 graden. Trekt ook bewolking over. Vannacht nog een tikje kouder met 6 graden. Morgen eerst wat zon en later grijs en regenachtig bij maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Volgende week zullen we uiteraard stilstaan bij diegenen die een award hebben gewonnen. En hoor je ook nog wat oudere nummers waarschijnlijk terug. Dus we maken er een beetje een combi van. Een reguliere show. En we blikken volgende week natuurlijk terug op de winnaars van de CMT Awards. Deze dame won in 1995 voor het eerst in de categorie Female Star of Tomorrow. Fate Hill was dit met Let's Go to Vegas. Van Fate gaan we naar Merle Haggard... die in 1967 de eerste Music City News Award... in de categorie Male Artist of the Year in ontvangst mocht nemen. Hij won deze award in 67 en in 1968... en in 1990 ontving hij een Living Legend Award. Wat sinds 1963. 80 zelfs een categorie was. Ik zei het al, Merle Haggard, dit is Branded Man. I'd like to hold my head up and be proud of who I am. But they won't let my secret go untold. I paid the debt I owed them, but they're still not satisfied. Now stranded man out in the cold. When they let me out of prison, I held my head up high, determined I would rise above the shame. But no matter where I'm living, the black mark follows me. I'm with a number on my name. I'd like to hold my head up and be proud of who I am. But they won't let my secret go untold. I paid the debt I owed them, but they're still not satisfied. Now I'm a branded man out in the cold. If I live to be a hundred, I guess I'll never clear my name. Cause everybody knows I've been in jail. living, I got to tell them where I've been. Or they'll send me back to prison if I fail. I'd like to hold my head up and be proud of who I am. But they won't let my secret go the dead, I hold them, but they're still not satisfied. Now I'm a branded man out in the cold. Now I'm a branded man out in the cold. 1967 alweer. Wat is dat lang geleden? Maar wat, wat korter is, is vorig jaar. Want toen won deze dame in de categorie Breakthrough Video of the Year. Dit jaar is ze genomineerd in de categorie Female Video of the Year... en de CMT Performance of the Year. Ashley McBride en One Night Standards. ain't gonna stay for the weekend. ain't gonna jump off the deep end. I ain't gonna ask where your ring is. thing is, we all got secrets. dat waren de Osborne Brothers. Dus niet te verwarren met Brothers Osborne, want die maken heel andere muziek. Dus de Osborne Brothers met Rocky Top Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. In 1971 werd er weer een categorie toegevoegd aan de awards... en dat was Bluegrass Group of the Year. De Osborne Brothers waren de eerste band die deze award in ontvangst mogen, mochten nemen. En dat deden ze tot en met 1979. Daarna vielen Bill Monroe en de Bluegrass Boys in de prijs in deze categorie. De laatste die deze award in ontvangst mocht nemen is Ricky Skaggs... die dat in 1984 deed. En vanaf 1985 bestaat helaas deze categorie niet meer bij de awards. Ik vind het een gemis, want Bluegrass hoort toch ook in deze categorie... en zeker in deze shows thuis. We gaan verder met de dames, de Dixie Chicks. Tegenwoordig heten ze de Chicks. In 1999 waren zij de winnaars in de categorie Vocal Band of the Year. En deze keer zijn zij genomineerd in de categorie Group Video of the Year met... Gaslighter, denier, doing anything to get your ass farther. Gaslighter. 1986 voor het eerst de kat in de categorie Male Artist of the Year een award mee naar huis mocht nemen. In 1996 ging hij zelfs met twee awards naar huis. Hij won in de categorieën Single of the Year en Video of the Year met Check Yes or No. En in 2001 won hij de Impact Award. Over wie heb ik het? Over George Strait. Dit is de Full Hearted Memory. Nickels and dimes. is To Love Him. Van het album Trio, waar ze in 1988 de prijs kregen voor Vocal Collaboration of the Year. Een award die tot vandaag nog steeds bestaat, alleen heet het vandaag Collaborative Video of the Year. We gaan weer verder met een nominatie van Thomas Red in de categorie Male Video of the Year dit jaar genomineerd en sinds 2016 bekend met het in ontvangst nemen van awards. Dit is Remember You Young Hey buddies that I grew up with All straight-laced and married up now You ain't fooling me, it wasn't long ago We tore the roof off that one red light town It looks at us all like we're kids Shameless and painless and perfect and ageless Forgives all the mooie, rustige nummers genomineerd. Onder andere deze, Thomas Red en Remember Your Young. En de volgende, het is toch één van mijn favorieten. Ingrid Andress en More Hearts Than Mine. Genomineerd in de categorie Breakthrough Video of the Year. I can't wait to show you where I grew up. Walk you around the foothills of my town. Probably feel We'll will mud. A poor man's made out of muscle and blood, muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number nine coal, and the star boss said, Well, to bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't a high tone woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe. soul to the company store. Ernie Ford en 16 Tons. In 1990 kwam er weer een categorie bij, de Minnie Pearl Award... die tot en met 2001 zou bestaan. En deze ging toen naar Tennessee Ernie Ford. En voor degenen die niet weten wie Minnie Pearl is... zij stond meer dan 50 jaar op de planken bij de Grand Ole Opry. Zij wordt eigenlijk ja, de country comedy star eh, of all wordt zij genoemd. Zij eh, heeft ook nog meegedaan in de televisieserie Hee Haw. Natuurlijk hier in Nederland niet bekend, maar verder bij andere luisteraars die over de hele wereld zitten misschien wel. Zoals ik al zei, Tennessee Ernie Ford was dat met 16 tons. We gaan weer verder met de nominatie. Lady Antebellum. Gaan zij dit jaar naar huis met de award voor de categorie Group Video of the Year? De award die ze in 2010 voor het eerst wonnen. Ik zei het al, Lady Antebellum, dit is Champagne Night. The stars go out on the Sunset Strip. But after last call, I still stay lit. Make a 20 last like it's 1990. We are here, where we're from. We don't say ooh la la, carry on. Don't need no bottle service budget. Got no money, but we love it. hit die ze dankzij Songland in de wacht mochten slepen. Landy, eh, Lady, en wou zeggen Landy, Lady Antebellum en Champagne Night. Heerlijk nummer ook. Ehm, in het begin van de show zei ik het al. Er zijn in de afgelopen tijd zijn er heel wat verschillende categorieën geweest die er niet meer zijn. Zoals deze ook, de Career Achievement Award. In 2000 won hij hem en terecht. Kenny Rogers, dit is The Gambler. On a warm summer's evening on a train bound for nowhere Met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness. Till boredom overtook us. And he began to speak. He said, Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. Cause every hand's a winner, and every hand's a loser. And the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold em. When to hold em. Know when to fold em. Know when to walk away. And know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know to hold know when to fold her, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the deal is done. Kenny Rogers. In 2000 ontving hij dus de Career Achievement Award. En je hoorde de Gambler van hem. De volgende zangeres die is een van de finalisten voor Video of the Year. Er waren er 14 genomineerd en dat is inmiddels teruggebracht volgens mij tot een stuk of vijf. En daar is zij er eentje van. Ze is daarnaast ook nog genomineerd in de categorie... en dan moet ik even heel goed kijken. Volgens mij Female Video of the Year, Kelsey Ballerini. Dit is Homecoming Queen. Hey Homecoming Queen, why do you lie when somebody's mean? Where do you hide? Do people assume you're always alright? Been so good at smiling most of your life. Look damn good in the dress, zipping up the mess, dancing with your best foot forward. Does it get hard to have to play the part? Nobody's feeling sorry for you. Kelsey Ballerini en Homecoming Queen. Zij is dus een van de finalisten in de categorie Video of the Year. En bij Female Video of the Year is zij ook genomineerd. En daar staat ze tussen Ashley McBride, Carrie Underwood, Gabby Barrett, Maren Morris en Miranda Lambert. En eh, ja, ik mag niet uh, bevooroordeeld zijn... maar eh, Kelsey mag hem wat mij betreft ook gewoon mee naar huis nemen. In 1995 won de volgende artiest de award voor Male Star of Tomorrow. Het duurde tot 2002 voordat hij weer een CMT Award zou winnen. Tim Craw met Refried Dreams. Last Monday morning, you left with no warning. I started going insane. Texas, one hell of a load on my brain. And I kept on going without even knowing how much your love really means. Now I'm messed up in Mexico, living on refried White Dreams. Die in 1995 dus de mail start Male Star of Tomorrow Award in ontvangst nam. En het leuke aan dat jaar is dat ehm, zijn huidige vrouw, Fate heel namelijk de Female Star of Tomorrow Award in ontvangst nam in datzelfde jaar. Het is wel gezellig zo, hè? Met z'n tweetjes. De volgende zangeres, die deed mee in, de, in het 16e, seizoen van American Idol. Ze heeft inmiddels heeft ze met haar debuutsingle al heel wat, uh, nou ja, wat luistercijfers gescoord. Want volgens mij is de single I Hope een van de eerste top 10 country hit songs van een debuutzangeres van een niet begeleide vrouw sinds oktober 2017. Ja, er mogen wel wat meer vrouwen in de countrymuziek gaan komen.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 Forgive and just about forget and take her on a first date again. And when you're leaning for a kiss. Debbie Barrett was dat met I Hope. Een van de genomineerden in de categorieën Breakthrough Video of the Year en Female Video of the Year dit jaar bij de CMT Awards. De volgende artiest won in 1983 de award voor Living Legend. En dat was hij zeker, Roy Acuff. Dit is de Tennessee Walls. en een vooruitblik uiteraard. Nou, van de CMT Awards. We sluiten af met een categorie Mail Video of the Year.